Hij roept de Nigeriaanse autoriteiten op om er alles aan te doen om de daders op te sporen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van afschuwelijke aanslagen... Volgens het ministerie wijst alles erop dat Boko Haram erachter zit. In een verklaring staat verder dat de VS de Nigeriaanse bevolking zal blijven ondersteunen in de strijd tegen gewelddadig extremisme en de dreiging van terrorisme. De eindstand van de actieweek voor de strijd tegen ebola is 7,4 miljoen euro. De opbrengst werd bekendgemaakt in het tv-programma Pauw. De hele dag was er op radio en tv aandacht voor de actie Stop de Ebola-ramp van de samenwerkende hulporganisaties. Het publiek kon bellen naar een panel in beeld en geluid in Hilversum om te doneren op Giro 555. Het startbedrag van vanochtend was ruim 4,5 miljoen euro. Een Hagenaar van 18, die wordt verdacht van het ronselen van jihadgangers, mag voorlopig niet worden uitgezet. Dat heeft de rechter bepaald in een tussenvonnis. De jongen wordt ervan verdacht dat hij de afgelopen twee jaar zeker vijf mensen heeft aangezet om deel te nemen aan de gewapende strijd in Syrië. Hij is in Nederland geboren, maar heeft alleen een Marokkaans paspoort. De Immigratie- en Naturalisatiedienst vindt dat die kan worden uitgezet, maar volgens de rechter kan dat nog niet. De jongen heeft bezwaar aangetekend tegen het innemen van zijn verblijfsvergunning en pas als dit bezwaar is behandeld mag hij worden uitgezet. Het weer blijft droog, Temperatuur vannacht van 4 graden in het zuiden tot min 1 in het noordoosten. Overdag van 3 graden in het noorden tot 8 in het midden en zuiden van het land. Er is geregeld zon en het blijft droog.